Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Facebook heeft het profiel van PvdA-kamerlid Yusel verwijderd. Dat gebeurde nadat ze vanochtend een uitgebreid bericht op haar pagina had geplaatst... waarin ze schreef waarom de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk is. Daarbij haalde Yusel onder meer de zaak van columniste Ebru Umar aan. Waarschijnlijk hebben gebruikers het bericht bij Facebook gerapporteerd... waardoor dit is verwijderd. De PvdA vraagt Facebook het profiel onmiddellijk te herstellen. De zussen en ex-vriendin van Willem Holleder zijn verbijsterd, maar niet verbaasd dat hun namen voorkomen op de dodenlijst van Holleder. Ze hadden het vanwege hun getuigenissen tegen hem wel verwacht, staat in een verklaring van hun advocaat. De drie bedanken het gevangenispersoneel in Vught dat de plannen heeft ontdekt. Holleder werd vorige maand aangehouden in zijn cel. Hij zou ook plannen hebben gehad om journalist Peter R. Vries iets aan te doen. Holleder weerspreekt deze beschuldigingen. In Rotterdam is een gokbende van 26 mensen opgerold. De bende had computers in horecazaken en een kapperszaak gezet. Op die computers konden mensen illegaal weddenschappen afsluiten over sportwedstrijden. Barack Obama bezoekt later deze maand als eerste Amerikaanse president de Japanse stad Hiroshima. Dat gebeurt tijdens een Azië-reis van de president. Obama gaat van 21 tot 28 mei naar Vietnam en Japan. Hij bezoekt Hiroshima samen met de Japanse premier Abe. De stad werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoest door een Amerikaanse atoombom. In de buurt van Antwerpen hebben dieven met een tuinslang 100.000 liter diesel gestolen. Ze huurden een loods waar ze een gat hebben gegraven om bij een leiding van een olieraffinaderij te komen. De daders zijn spoorloos. Dan nog het weer. Het is vrijwel overal droog. Later vanmiddag kan er in het zuiden nog wat regen vallen. Morgen komt overal even de zon tevoorschijn en wordt het opnieuw warm. In de middag gaat het in het zuiden regenen.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 living dangerously

Let's start living dangerously. Whoa.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 makes me feel ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Zandvoort. Zandvoort. miss you. Now the